Oh, dat de wat de stoot kom, de roeraar koffie met dat brood toen om. O, dat de kova wat de kwaie oveef, draai haar koffie dan geeft de jood mee. De ik kom uit de straatje ook groot. Zij loopt net tot de oma Ko. Oud van de koma uit een heerlijke hotel, haar opa komt dus een rooi weer snel. Ook dat de koe wat is de boom in trap. Wil ik op het ding dat dan niet gaat de klap op. O, dat de koe bij het iets kralling. En haar roman het de kop ramping. Oh tante Koba maakt op de keer, je oma lipsen was een niet keer. Dan dan en je Na maar een wonderlijke tent, wat is een mooie te meisje Vou tanta mais fazer uma ik comicar hier. Ik zit mijn stad voor mini ik dans met die tannie met die palaren.